het De Gaza Humanitarian Foundation gaat weer hulpgoederen uitdelen... meldt de omstreden organisatie op Facebook. Amerikaanse israëlische organisatie is sinds mei actief in Gaza. Sindsdien zijn op diverse plekken waar voedsel werd uitgedeeld mensen beschoten. Daarbij kwamen meer dan 100 Palestijnen om het leven. Andere hulporganisaties hebben felle kritiek op de foundation. Ze zeggen dat die door Israël wordt ingezet om Gaza etnisch te zuiveren. In België heeft een jongen van 16 bekend dat hij zijn moeder en zusje heeft doodgestoken. Dat zegt het parket tegen de VRT. Van oorsprong Oekraïense vrouw en haar dochter werden gevonden nadat er brand was uitgebroken in een appartement in Haasrode, vlakbij Leuven. Ze bleken allebei meerdere steekwonden te hebben en de brand bleek aangestoken. Het is niet duidelijk wat het motief was van de jongen. Het gezin vluchtte in 2022 uit de Oekraïne vanwege de invasie van Rusland. De Amerikaanse president Trump gaat de Nationale Garde inzetten tegen demonstranten, demonstranten in Los Angeles. Gisteren gingen daar opnieuw mensen de straat op uit protest tegen het oppakken en deporteren van immigranten. Er waren opstootjes tussen demonstranten en de politie. Vier mensen werden aangehouden. Gouverneur Newsom van Californië is fel tegen de inzet van de Nationale Garde. Hij noemt de actie van Trump opzettelijk opruiend. De Amerikaanse acteur en muzikant Jared Leto wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige slachtoffers waren minderjarig. Toen ze door Leto werden benaderd, zeggen ze tegen het online magazine Airmail. De 53-jarige Leto speelde in films als House of Gucci en Requiem for a Dream. In 2014 kreeg hij een Oscar voor zijn rol in Dallas Buyers Club. En hij is ook de frontman van de band 30 Seconds to Mars. Het weer nog tot besluit. Flinke buien, soms met onweer. Later vandaag vooral in het noordoosten buien. In de rest van het land droge periodes met zon.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 <clears throat> Zoals je net eh, hoorde, het nummertje Sweet Spot... Ehm, Finland. Het Finse voetbal heeft misschien als bekendste exponent uh, Jari Liedmanen. De Finse jazz heeft uh, de tenorsaxofonist Timo Lassi. Funky stuff uit het eh, hoge noorden dus. De soul and jazz of Timo Lassi. een van zijn oudere albums van alweer een tijdje geleden uit 2007 blijven we bij saxofonisten. Als saxofonisten, een van de rising female stars. Female stars in de Amerikaanse jazzscene is Benjamin. Eh, ze staat volgende maand volgens mij uh, op Noordje Jazz. Vorig jaar had ze een album uit, ehm, <clears throat> Phoenix Reimagined... met eh, onder meer daarop op dat album Zakai Curtis, de pianist... en Strickland, ehm, Eric Strickland, meen ik, is de voornaam, de drummer. hier ga je een nummertje horen, Mercy... met op vocale Melody Ray, Lakitia Benjamin. Thank you. steeds naar ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Mr. Brightside, Edward Rauhorst, Lakitia Benjamin. Dat was het nummertje, of eh, de saxofoniste die je net hoorde met het nummertje Mercy. Binnen, zoals ik al zei, binnen hier in de studio in eh, Zandvoort schijnt de zon. Zeker als we ook naar Latin Jazz en de Cubanen erbij gaan halen. En dat gaan we nu doen met de Orquesta Acocan. Uh, eh, dat is een groep eh, muzikanten uit Cuba en New York. gecontracteerd, onder contract staan ze bij dat fameuze King label in Brooklyn, uit Brooklyn. Um, ehm, Lincencia heet het nummer van het album Caracoles van Orquesta Acocan. Ik heb er wel eens een nummertje eerder van gedraaid. Een fraai, fraai album. Dan begint de zomer direct. Con licencia, side. Dios. naar de tijden van de mambo van Pérez Prado en eh, Machito door het orkest eh, Acocan. Iemand die nog verder teruggaat in de tijd is de Amerikaanse pianist eh, Terry Waldo. Hij heeft zich gespecialiseerd in ragtime, vroege jazz... samen met zijn Gotham City Band. van zijn onlangs uitgekomen album Treasury Volume 2... ga je het nummertje horen, Sweet Sue. Hier komt-ie. Terry Waldo and the Gotham City Band. New release. Eh, <laughs> Sweet Sue van eh, Terry Waldo, de pianist in uh, Gotham City Band. Werd gevolgd door een persoonlijke favoriet. Ik heb hem heel vaak gedraaid. Hij heeft nieuw werk uit. Diego Rivera, de tenorsaxofonist, heb ik het dan over. West Circle heet het album wat echt pas net is uitgekomen. Het nummertje, Cumbia. Cumbia. Eh, ja, geweldig uh, swingend nummer. Met eh, zijn vaste maatjes op dat album. Artie Hirahara op piano. Rudy Royston op drums. Boris Kosloff op bas. En op sommige nummers doet trouwens ook nog de trompetist... Terrell Stafford mee. West Circle, Diego Rivera. Je kan het niet vaak genoeg herhalen. is echt een geweldige saxonist. Geweldig geluid. Um, favoriete onderdeel, die, heb je nog te goed natuurlijk. Onze eh, top, ZFM Top 2025, uh, ZFM Jazz Top 2025 cover-up. Jazzy covers van eh, welbekende nummers uit de NPO Top 2001 hitparade. De ZFM Jazz eh, Top 2025 cover-up die tot stand komt via algoritmes en kunstzinnige intelligentie. Ik zou zeggen, ga eerst maar eens lekker luisteren. ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up open openbaring upon the stairs. We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was. shook his hand and made my way back home. I searched for a form and land. For years and years I roamed. I gazed. walk down before you can call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly? Before they're forever banned. so my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist ridders washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? answer, my friend, is blowing in the wind. The answer He can hear people cry. How many deaths will it take till he knows? Too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. answer. We leven in het tijdperk van de maniacale, maniacale egotrippers, de reality TV, celebrities, de bekende figuren... of zogenaamd bekende figuren... en zelfverklaarde dealmakers. En dat deed me denken aan het nummertje van eh, niemand anders dan David Bowie... The Man Who Sold the World. En die hoorde je hier in de vertolking van Claire Martin... The First Lady of British Jazz, eh, wordt ze wel eens eh, genoemd. Te vinden op plek 295 in die vermaarde ZFM Jazz Top 22 25 Cover Up. En ze werd bijgestaan op piano door Joe Stilgo. En dat werd gevolgd door de zang van Mon Davis. Eh, eh, geboren en getogen in de Filipijnen. Hij verkaste in 2007 naar de Verenigde Staten... omdat hij het eh, wilde maken in de jazz. Zijn droom is inmiddels werkelijkheid geworden. Zijn cover van Bob Dylan's klassieker is te vinden op plek 400 eh, in diezelfde Top 2025 cover-up. Eh, en hij wordt bijgestaan door eh, Josh Nelson op piano, keyboards en geweldig gitaarwerk van die Larry Koense, wat je net hoorde. de band heet DNA en het album, wat je, of het, album waar je het nummertje op kan vinden, Blowing in the Wind, heet Continuum. vorig jaar uitgekomen, 2024 gaan we naar eh, een primeur. Ja, ehm, ik had het al eens eh, in het verleden gehad over eh, ehm, Duitse saxofonisten, vocalisten ehm, <clears throat> en componisten. Alsmede big band leider eh, leidster eh, Fabia Mantwil. Haar eh, debuutalbum heette Empyreans. Daar heb ik wel eens wat van gedraaid. En in juli, eind juli, ligt er een nieuw album klaar. En dat heet In A Sight. en hier bij ZFM Jazz hebben we de primeur van het nummer. Een episch nummer, een filmisch nummer van het Fabia Mantwil Orchestra. Daar doen gerenommeerde mensen op, op mee als gasten. Onder meer eh, Kurt Rozenwinkel en Anat eh, Cohen. Eh, het is echt een hele super talentvolle dame Fabia Mandwiel. Ga luisteren en genieten van Whirl the Wheel. Jazz. Je hoorde dus eerst eh, Fabia Mantuits Orchestra... met een eh, nummer dat net is eh, uitgekomen, World the Wheel... van een album dat pas in juli beschikbaar komt. Maar hier bij ZFM Jazz kon je het al beluisteren, dat nummer. En dat werd gevolgd door ehm, <clears throat> een, ehm, een zanger, een Britse zanger, Liam McKay eh, van de popband eh, Cousteau, een Britse popband, ehm, te vinden op een album van een, eh, al een behoorlijke tijd geleden. Some way, Some way Still I Do van de Italiaanse gitarist Alessandro Magnanini zijn <clears throat> eh, fraai album, ook heel filmisch, episch, uit 2009. Ja, 2009 zie ik. Some way still I do. Eh, we zitten alweer in de laatste 10 minuten van ZFM Jazz. Maar niet getreurd, volgende week is er natuurlijk op hetzelfde tijdstip... 10 uur weer een ZFM Jazz eh, uitzending door een van mijn collega's. Um, ik heb nog een, eh, nieuw arm, nog een nieuw album in de aanbieding van eh, Bobby Broom. Een Amerikaanse gitarist die zich gemakkelijk beweegt op het vlak van traditionele jazz, eh, mainstream jazz, maar ook funk, soul, blues. Hier speelt hij samen met het eh, Chicago Jazz eh, Orchestra. Ehm, moet ik even het nummer gaan opzoeken. Oh ja, natuurlijk. What the world needs now is love, love, love. Ja, dat kunnen we wel eh, stellen. Hier komt die Bobby Broom. Bobby Broom with the Chicago Jazz Orchestra. More and More Tribute to West Montgomery album ondanks eh, onlangs uitgekomen van die gitariste Bobby Broom dus. Het zit erop. Ik hoop dat de jazz spirit is nedergedaald. Keep on jazzing zou ik eh, zeggen. Vooral maakt er een eh, geweldig lang weekend van, een Pinksterweekend. Um, ondanks het slechte weer. Ik hoop dat de zon ook bij jullie is gaan schijnen na deze twee uur. En ja, volgende week is er natuurlijk sowieso weer ZFM Jazz. keep on jazzing zou ik zeggen. Ehm, ik ga eruit met een nummertje van een van mijn favoriete zangers van dit moment. Eh, het is een singeltje van eh, vorig jaar. Alex Bird met het nummer Papaya. Een vrolijke noot, een vrolijke eh, vrucht. Doei! There's a dance they do, getting way down low, with the bossa beat, swinging to and fro. Well, they wave their hands and they flip their hair without a care, going with the flow, singing high up, up higher, high up, up higher, high up, up higher.